Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Staten roepen Israël op om VN-militairen veilig te houden. Eerder deze week raakten twee VN-militairen in Zuid-Libanon gewond... bij een aanval van Israël. Volgens dat land ging het per ongeluk. Israël gaat nu onderzoeken hoe het kon gebeuren. Als het Israëlische leger vaker VN-posten onder vuur neemt... dan kan, het, eh, kan de steun voor het land afnemen, zegt deze conflictonderzoeker. Dan verwacht ik wel dat eh, er vrij snel eh, veel weerstand zal ontwikkelen tegen Israël... waar de VS dan geen keuze hebben om daar, daarin mee te gaan. Dan staat natuurlijk dan in ene wel erg veel op het spel... omdat er ook precedenten gezet kunnen worden voor andere vredesmissies. Maar ik wil zeker niet uitsluiten dat Israël doorgaat met het, laten we zeggen... treiteren van dat soort posten... in de hoop dat ze op een gegeven moment gewoon een biezen pakken. Ja, want als VN militairen zouden vertrekken... dan is er nagenoeg niemand meer om te zien wat zich precies in Zuid-Libanon afspeelt, zegt de onderzoeker. De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein bij station Utrecht Centraal gaat over een uurtje dicht. Bij een controle zijn scheurtjes ontdekt in de constructie. Daarom moet de stalling dicht en is er een stuk boven afgezet, zegt deze verslaggever van RTW Utrecht. Je komt bij Utrecht Centraal met de trappen en roltrappen omhoog. Dan loop je over het stadsplateau en direct daaronder zit de fietsenstalling. En op dat stadsplateau hebben ze dus een deel afgezet waar mensen dus niet overheen mogen lopen. Omdat ze bang zijn voor dat gewicht op het plafond van de stalling. Dus ja, ze, ze maakten zich wel zorgen. je kan je fiets nu nog een uur ophalen. De gemeente zegt dat het niet gevaarlijk is. En hoe lang de boel dicht blijft is niet duidelijk. Het is vandaag Coming Out Day. Een groepje jongeren in Schiedam heeft met elkaar samengewerkt aan een tentoonstelling over queer identiteiten. En ook wisselen ze ervaringen uit over uit de kast komen. Toen ben ik eerst bij mijn moeder uitgekomen en toen bij mijn vader. En toen heb ik gewoon gezegd van, ik, eh, ik ben trans. Je moet er wel een beetje geduld mee hebben natuurlijk, want mensen moeten ook in hun hoofd. Ze hebben je heel lang als iemand anders gekend en... Ehm, ja, dat is moeilijk. Zo'n 2,7 miljoen mensen in ons land zijn LHBTIQ-plussers. Dat komt neer op 18 van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder. Het is voor het eerst dat het CBS een officiële schatting daarover naar buiten brengt. Het weer, vanavond opklaringen. Later wordt het best fris bij een graad of 2. Morgenochtend is er eerst wat zon. Later trekt het verder dicht bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tot aan knooppunt Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Almere Poort nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 6 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk daar zijn twee rijden dicht.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 Mm. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat. drugs in a penthouse suite. We're too good and we're too free, so we live like the bourgeoisie. Mm. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat.